Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. En duikers nog steeds op zoek naar overlevenden in het cruiseschip Costa Concordia. Het dodental is vanochtend opgelopen naar zes en er zijn 16 vermisten. De kapitein van het schip komt steeds meer kritiek. Passagiers zeggen dat hij zijn schip verlaten had terwijl er nog veel mensen in nood verkeerden. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker 13 mensen omgekomen toen gisteravond een appartementengebouw van vijf verdiepingen instortte. Het pand zou al een tijd in slechte staat zijn. Volgens het Rode Kruis konden twaalf mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. De vrees bestaat dat er nog meer mensen onder het puin liggen. In Den Haag is een nieuw tribunaal geopend dat uitspraak gaat doen in conflicten over ingewikkelde financiële zaken. Bij het tribunaal werken niet alleen rechters, maar ook financiële experts. Daardoor zou het beter in staat zijn om moeilijke zaken af te handelen. Het nieuwe tribunaal moet onder meer voorkomen dat rechters tegenstrijdige uitspraken doen. Op het monument voor de treinramp in Harmelen staan de namen van zeker drie slachtoffers verkeerd geschreven. De spelling is gebaseerd op de lijst van slachtoffers die de politie destijds met de hand heeft opgesteld. Er wordt nu nagegaan of er nog meer namen verkeerd zijn gespeld. Daarna bekijkt de gemeente woorden of herstel mogelijk is. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam neemt maatregelen om de zorg op de intensive care te verbeteren. Inspectie voor de Gezondheidszorg meldde vorige maand dat de veiligheid van intensive care patiënten in het VUMC in gevaar was. Er zou sprake zijn van een angstcultuur en artsen zouden nauwelijks luisteren naar adviezen van specialisten. De directie van het ziekenhuis neemt nu allerlei maatregelen om dat te verbeteren. Dan het weer in het hele land zon, weinig wind en een temperatuur van zo'n 4 graden. Vanavond is het helder en zakt de temperatuur snel onder het vriespunt. Dit was het NOS Dit is Kees Kwaks van de ANWB.